Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dreigingsniveau in Nederland wordt op dit moment niet verhoogd... zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het niveau staat nu op aanzienlijk. Wat betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is. Hamas heeft moslims overal ter wereld opgeroepen om morgen te protesteren. Om de Palestijnen te steunen. Dat leidt tot onrust in de Joodse gemeenschap. Joodse scholen in Amsterdam hebben verontrustende berichten op sociale media gezien... en houden morgen de deuren gesloten. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... worden, waar nodig, extra veiligheidsmaatregelen genomen. Vorig jaar zijn meer abortussen uitgevoerd dan het jaar daarvoor. Dat staat in het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg. En het is opvallend, want in de jaren ervoor was het aantal abortussen juist gedaald. Waarom het afgelopen jaar meer vrouwen hun zwangerschap afbraken is niet duidelijk. In totaal ligt het aantal abortussen in Nederland rond de 30.000 per jaar. Vandaag werd voor de tachtigste keer de opstand in het vernietigingskamp Sobibor in het oosten van Polen herdacht. De missionair minister-president Rutte was daar met een kleine groep Nederlanders aanwezig en hield een herdenkingstoespraak. En de winnaar van de televisiering voor beste presentator is Helene Hendricks. Ze vertelde in haar speech hoe jammer ze het vindt dat andere Nederlanders... die bijvoorbeeld in het onderwijs werken... nooit deze glitter en glamour krijgen. Dus wil ze haar prijs ook delen met de Nederlanders... die geen awards winnen met hun harde werk. En natuurlijk dankte ze ook haar collega's eigenlijk hoop ik dat alle mensen met wie ik werk, en dat zijn er echt ontzettend veel, dat die ja, direct of indirect iedere dag wel merken dat ik ontzettend blij met ze ben. En dat zonder elkaar we eigenlijk niet zo heel erg veel zijn. Mam, goed gedaan zo? <laughs> maar mijn moeder vindt in principe alles goed hoor, wat ik doe. Dus wat dat betreft, ik ben blij dat je er bent, mam. En ontzettend bedankt. Dankjewel. Dan heb ik nog het weer voor je. Op veel plekken is het inmiddels droog. Morgen opnieuw regen in de ochtend. In de middag droogt het dan weer op. En het gaat morgen ook hard waaien.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 Van harte welkom. Kruip lekker dicht bij die speaker of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Over bluegrass muziek gesproken. Op 28 september werden de International Bluegrass Music Awards uitgereikt. En deze band ontving een Momentum Award. Crying Uncle Bluegrass Band. Dit is Little Willie. Dat is ons e-mailadres. Maar we zijn natuurlijk ook via WhatsApp te bereiken. 06 428 44375. Voor al jouw berichtjes of WhatsAppjes of sms'jes. Wat je dan ook aan ons wilt sturen. En via ons e-mailadres ontvingen wij ook de volgende plaat. Want we gaan naar de digitale brievenbus. Dit is de nieuwste single van Sharon Marie White uit Canada. Feels like home in a small town. There's a grand hotel on the corner. Stands the test of time. coffee, talking about the years rolling by. Folks out on their porch give a wave with an easy smile. Even perfect strangers, kindness never goes out of style. the road digitale brievenbus inzending voor deze week. Sharon Marie White uit Canada en Feels Like Home in a Small Town. Dat was even een einde zeg. En ook oudere country muziek mag natuurlijk niet ontbreken. Daarvoor gaan we nu naar 1959. Ray Price en Heartaches bij de number. A Nashville Country Classic. Heartache number one was when Yes, I've got heartaches by the numbers, a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world will end. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. wind is moving in. The more Tomorrow night gezellig einde zeg. Special Consensus was dat met Alberta Bound. Het nummer werd in 1972 door Gordon Lightfoot uitgebracht. Maar eh, deze band Special Consensus dus won er een eh, award mee... voor Collaborative Recording of the Year. Want onder andere een Claire Lynch en Ferris en Jason Romero... deden ook mee aan dit nummer. Dus voor hun ook een award. Nu weer muziek in Nederland. Joe Buck en The Way You Take Time.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 Maar het blijft wel lekker hoor. Joe Buck was dat en The Way You Take Time. We gaan weer even terug in de tijd, maar dan met een leuk duet tussen Connie Francis en Hank Williams Jr. Uit 1964 is dit Making a Believe.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 En van country naar Bluegrass Gospel. Hij won hem deze keer voor de Gospel Recording of the Year... Larry Sparks en The Scarlet Red Lines. One day while filled with emotion After one of life's tragedies I question my devotion to the only one I knew could help me. On the shelf was a dusty old Bible I hadn't opened for quite some time. And the pages I placed there before me, there stood out a scarlet red line. It read, come on to me, and I will give you rest. And as the tears ran down my cheek, I remembered the one who loved me best. Many years of life, oh my own. I suddenly realized, as the words that were written had shown, there was a reason for the scarlet red line time you look at your Bible, please notice the scarlet red lines. For the heart that is filled with devotion, they'll get you through the hard times. The scarlet red lines in your Bible, they'll help you every time those words spoken by Jesus are written in scarlet red lines. Those words spoken by Jesus are written in scarlet red lines.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 Ah, Amerika, ik kom uit Nederland. Voor Texas Country. Dit is The Western Express en de Honky Tonk Saints. has been is de nieuwste single van The Western Express. Ze zongen het net zelf al, Honky Tonk Saints. Wat volk staat nu op de playlist voor je. Nancy Griffith en The Last of the True Believers. En daarna gaan we naar het Spotlight album. Oh, he said it was the sound of the winter calling. I'm up around the bend, or it could be the cry of your restless heart. Or the love of your long lost friend. Oh, but me, I think it's just the summertime. to keep on slapping my face with dust so thick that the tears won't roll again. Last of the true believers, if you grow weary all alone, you could go home again, home again, home. Last of the true believers, you pack your bags and back home. You could go home again, home again, home. Oh, he said you can't stay away forever, cause they say love the ghost of the one that you love the best is bound to be long gone. So you fall for the one you believe in and take pride in the heart you hold. Cause when the wintertime pounds upon your door, it's shelter. looks colder to me. Coming up around the bend, last of the true. naar het Spotlight album. En dat is deze keer het album Crooked Tree van Molly Tuttle en Golden Highway. Het is het derde album van Molly en ze won er al een Grammy Award mee. Maar nu ook bij de IBMA ook een award voor Album of the Year. Het titelnummer werd Song of the Year. En Molly ontving zelf ook een award voor Female Vocalist of the Year. Je kunt dus zeggen dat ze het goed heeft gedaan. Ik zei het al, Spotlight album heet Crooketry. Eerst gooi je het titelnummer en daarna A Side Saddle. Dit is het Nashville Spotlight album. Two trees in the forest, one was crooked, one was straight. Crimson bark and emerald needles growing day by day. driven de twee eerste nummers van ons Spotlight-album. Dat is Crooked van Molly Tuttle en Golden Highway. Je hoorde dus eerst het titelnummer Crooked en daarna Side Saddle. En dat is ook samen met Gillian Wells. Nu gaan we verder met muziek van Keith Urban. Dit is Brown House Baby. up your hair, now you're going out. You put on that party dress Even though your heart's a mess Your friends swung by You jumped in the car You walked in here and now here we are Putting her Everly Brothers en I'm So Lonesome I Could Cry. Nou, ik ben helemaal niet eenzaam, want ik heb natuurlijk jullie als luisteraars. En natuurlijk ook Joop die de techniek voor deze show doet. We gaan verder met de Americana van Carter Sampson. Van haar nieuwe album Gold hoor je Yippie Yo.